die even de lockdown willen ontvluchten. Het Belgische spoorwegbedrijf heeft daarom besloten... om tussen Roosendaal en Antwerpen langere treinen in te zetten. Ook deze jongeren stappen op de trein. Ja, een beetje de vrijheid opzoeken. Ja, er, is, eh, er is weinig te doen. Wij hebben ook vakantie. En eh, ja, dan eh, wil ik niet thuis zitten natuurlijk. En het is een advies, dus ja. Hè. Want de eh, NS riep eerder vandaag al op om niet de trein naar België te pakken, tenzij het echt noodzakelijk is. En ook coronaminister De Jonge roept mensen op om thuis te blijven. De koe die tijdens de watersnood in Limburg kilometers werd meegesleurd, verwacht een kalfje. Leonardo 12 werd deze zomer uit een wei in Echt in Limburg meegesleurd met de wilde rivier de Maas. En 100 kilometer verderop in Brabant werd ze eruit gehaald. Ze maakt het goed volgens de boer en verwacht het kalfje over twee weken. In Finland is een man uit Nederland omgekomen bij een ongeluk met een sneeuwscooter. De man knalde met het ding tegen een boom en overleed ter plekke. Zijn vrouw zat achterop en raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. En woon je in Den Haag en heb je nog knallers liggen. Je kunt de vlinders, cobra's en nitraten vandaag inleveren op het parkeerterrein van ADO Den Haag. Wat zat er allemaal in dat tasje? volgens mij allemaal karotjes en knalvuurwerk. Het is al oud luchthaal vuurwerk, maar dat zwerft al vijf, vier jaar, vijf jaar door mijn huis heen. En de kinderen zijn, zijn de deur uit. En eh, ik had nu zoiets van, ik moet dat kwijt. En mensen krijgen er ook iets voor terug. Iedereen die vuurwerk inlevert krijgt een hapje en een drankje. Het weer vanavond overal droog. De temperatuur loopt op naar 12 graden. Morgen grijs, regenachtig en heel zacht. Tussen de 13 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Aalsmeer en Knopend Badhoevedorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Kennel in the sky for the lost ones. Need me, no, you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My trip is so hot, cause it's all love. My trip is so hot, cause I don't got friends. I got family at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you love.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 is veroordeeld tot 30 maanden cel. Volgens de rechtbank in Den Bosch staat vast dat hij betrokken is bij mensensmokkel. Indonesië laat toch een boot met meer dan 100 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar toe... De houten boot was op weg naar Maleisië en dobbert al dagen stuurloos voor de kust van Indonesië. Oud-Feyenoord-speler Christian Guillan is overleden. De Ghanese speelde tussen 1997 en 2006 bij de club... waarmee hij één keer landskampioen werd en de UEFA Cup won. Guillan was al langere tijd ernstig ziek. Hij was 43 jaar. Het weer bewolkt en regen, later vanuit het zuidwesten droog.